uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... gaat naar het Pieter Baan Centrum voor een uitgebreid psychisch onderzoek... schrijft 1 Limburg. Door het extra onderzoek loopt de zaak vertraging op... want bij het Pieter Baan Centrum is een wachtlijst van vier maanden. Het psychisch onderzoek zelf duurt ongeveer zes weken. Het OM verwacht de strafzaak tegen Jos B. op zijn vroegst volgend najaar inhoudelijk te behandelen. Russische mannen tussen de 16 en 60 jaar mogen Oekraïne niet meer in. De Oekraïense president Poroshenko wil zo voorkomen dat Rusland paramilitaire troepen in zijn land laat vechten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen inreisverbod komt voor Oekraïners die naar Rusland willen. De onderlinge spanningen zijn flink opgelopen sinds Rusland afgelopen weekend Oekraïense marineschepen op zee bij de Krim in beslag nam en de bemanning vastzette. Mogelijk krijgen ook Roma en Sinti een schadevergoeding... in verband met de treindeportaties in de Tweede Wereldoorlog. Dat zeggen de Nederlandse spoorwegen... in reactie op een oproep van Nederlandse Roma en Sinti. Gisteren werd bekend dat de NS een regeling heeft getroffen... met Joodse overlevenden of hun nabestaanden. De Roma en Sinti willen ook een vergoeding. Van de 245 Roma en Sinti die vanuit Nederland zijn gedeporteerd... zijn er voor zover bekend 30 teruggekeerd. In totaal zijn in Europa door de nazi's honderdduizenden Roma en Sinti vermoord. Het Financiële Dagblad is uitgeroepen tot Europese krant van het jaar. Het vernieuwde ontwerp van de krant wordt geprezen door de jury. Afgelopen september kreeg het dagblad een make-over. Zo werden gekleurde tabbladen ingezet om de lezer beter wegwijs te maken. En ook ging het FD als enige krant over op het Berliner formaat. Dat is iets kleiner dan het gebruikelijke tabloid formaat.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 giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast out of world without the peace, facing a bit of the truth, the truth. That's the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 wanna raise your spirits. I want to see you smile.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 van ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 sleeping bag. I'm not gonna move. TFM, TFM. Jenny, talk to me, Jenny. You make me go crazy. What? No, you can not say this. yes. No.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 all you can say is no, Jenny. Talk to me, Jenny. You make me go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 You make me go crazy. And all you can say is what I have. with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But the bang bang.